Dijkers met het NOS Journaal. De VS zegt een tweede Chinese spionageballon te hebben ontdekt. Die zou zijn gezien boven Latijns-Amerika. Gisteren maakte de Amerikaanse Defensie de ontdekking van de eerste ballon bekend. Die zweeft boven het Noord-Amerikaanse luchtruim. China ontkent dat het Amerika bespioneert... en houdt vol dat het om een uit koers geraakt instrument gaat... waarmee het weer wordt onderzocht. In Groningen zijn messen binnenkort verboden in de openbare ruimte. Het gaat daarbij ook om messen die nu niet bij wet verboden zijn... maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden, zoals een keukenmes. Volgens de burgemeester van Groningen is het verbod nodig voor de veiligheid. Brazilië heeft een afgedankt vliegdekschip laten zinken in de Atlantische Oceaan. Milieuorganisaties zijn woedend omdat er asbest, zware metalen en andere giftige stoffen aan boord zijn die nu in zee terechtkomen. Volgens de marine waren er geen andere opties meer mogelijk. Er zaten drie gaten in de romp en het schip liep daardoor al een tijd vol met water. Bij natuurbranden in Chili zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. In de getroffen regio's is momenteel sprake van een hittegolf. Door de droogte, hitte en harde wind ontstaan op allerlei plekken branden die moeilijk te bestrijden zijn. Van de 150 natuurbranden die nu woeden in Chili is de helft nog niet onder controle. Elon Musk is niet aansprakelijk voor de verliezen die investeerders leden... toen hij aankondigde zijn autobedrijf Tesla van de beurs te halen. Die aankondiging in 2018 leidde tot een run op Tesla-aandelen... wat de prijs flink opdreef. Toen later duidelijk werd dat Tesla helemaal niet van de beurs zou worden gehaald... daalde de prijs weer... De Amerikaanse jury vond niet dat Musk investeerders heeft misleid met zijn aankondiging. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 7. Vanochtend is het bewolkt en in de loop van de dag verspreid over het land wat motregen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid richting knooppunt Nieuwmeer. De binnenring bij Amsterdam Hemhavens 3 kilometer met 5 minuten oponthoud.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 Want die vest heeft mij in zijn greep. out into a crowd Didn't lift me up, just pull me down Now I'm dancing on my own Fingertips are getting numb Overthinking everything I've done No more numbers in my phone and it's spinning Ah, uh, the force from the beginning looking at you from a distance.